Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland zegt dat de reactoren van de kerncentrale in het bezette Zaporizhia zijn stilgelegd. Volgens de door Rusland aangestelde gouverneur in de regio is dat vanwege provocaties van het Oekraïense leger. Wat ermee precies wordt bedoeld is niet duidelijk. Eerder liet de gouverneur al mensen in de buurt evacueren vanwege een aanstaand Oekraïns offensief. Het vertrouwen in de Tweede Kamer was in tien jaar tijd niet zo laag als nu. Eind vorig jaar had maar een kwart van de mensen boven de 15 vertrouwen in het parlement. Het laagste niveau sinds 2012. CBS liet het vertrouwen toen voor het eerst meten. Uit de laatste cijfers blijkt dat tijdens de coronapandemie het vertrouwen in veel instituties toenam. Na corona kelderde het vertrouwen weer tot het niveau van voor de pandemie. In de Servische hoofdstad Belgrado hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen geweld. Aanleiding waren de twee schietpartijen van afgelopen week. Daarbij kwamen 17 mensen om het leven. Ook politici van de oppositie liepen mee. De minister van Onderwijs trad al af vanwege de schietpartij op een school... maar de demonstranten eisen dat er meer politici moeten vertrekken. Premier Vučić liet eerder al weten dat er strengere wapenregels komen... en dat scholen zwaarder worden beveiligd. De Belgische politie heeft afgelopen nacht in het centrum van Antwerpen drie Nederlanders opgepakt. De verdachten zijn 17, 25 en 27. Ze hadden een vuurwapen en waarschijnlijk een explosief bij zich. De politie onderzoekt of de drie van plan waren om een aanslag te plegen. Het weer nog. In het noordoosten nog een eh, pittige bui.